Freddy van Tijn met het NOS-journaal. C. Twente heeft fouten gemaakt. De constructie van het dak was instabiel, daardoor stortte het stadion vorig jaar in. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het definitieve rapport over het ongeluk in het stadion Grolsvesten. Bij het ongeluk kwamen vorig jaar twee bouwvakkers om het leven en raakten negen mensen gewond. Twee PVV-kamerleden stappen met onmiddellijke ingang uit de fractie. De reden waarom Wim Kortenhoeven en Martial Hernandez opstappen is nog niet bekend. PVV-leider Wilders is verrast door het besluit en zegt van niks te weten. Bij het bekendmaken van het verkiezingsprogramma zei Wilders dat de PVV uit de Europese Unie wil. Volgens Wilders is Nederland de afgelopen jaren zijn onafhankelijkheid kwijtgeraakt en in een fuik terechtgekomen. Hij vindt dat Nederland door de EU wordt gedwongen allerlei andere landen te financieren en dat dat geld niet kan worden gebruikt voor de eigen bevolking. De politie heeft een einde gemaakt aan de blokkade van een schip in de haven van IJmuiden. Vier actievoerders van Greenpeace zijn opgepakt. Ze hadden zich vorige week vastgeketend, vastgeketend omdat het schip op het punt stond uit te varen naar Australië. Volgens de milieuactivisten vissen de grote schepen de wateren leeg voor de West-Afrikaanse kust en in de stille Zuidzee. In Turijn is de ontwerper van Ferrari overleden. Sergio Pininfarina stond sinds 1961 aan het hoofd van het bedrijf dat zijn vader had opgericht. En dat ook andere ontwerpen maakte voor Italiaanse automerken. Alfa Romeo, Fiat en Lancia. Het bedrijf richtte zich later ook op het ontwerpen van treinen. Pininfarina ontwierp bijvoorbeeld de hoge snelheidstrein waarmee de NS tussen Amsterdam-Brussel rijdt. Sergio Pininfarina was 86 jaar.